moet met het NOS Journaal. De Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK heeft kritiek op een bedrijf dat artsen verhuurt aan patiënten. Een aantal oud-medewerkers van KWF Kankerbestrijding is een bedrijf begonnen waar artsen voor honderden euro's kunnen worden ingehuurd ter voorbereiding op een gesprek met de oncoloog. De NFK heeft grote bezwaren. Vragen van patiënten moeten in het ziekenhuis worden behandeld en dat moet gewoon onder de verzekering vallen, vindt de federatie. De NFK is bang dat straks alleen rijken hulp van buitenaf kunnen inschakelen. Apple wil de iPhone met een nieuwe update beter beschermen tegen hackers. De update moet het onmogelijk maken om met speciale software... de inlogcode van een telefoon eindeloos lang uit te proberen. Die methode wordt ook veel gebruikt door de politie. Volgens de New York Times zijn de opsporingsdiensten als de FBI... daarom niet blij met de nieuwe beveiliging. Wanneer de update van de iPhone wordt uitgerold is nog onduidelijk. Bij een brand in de binnenstad van Maastricht zijn vannacht drie mensen door de brandweer gered van een steiger. Rond half vijf brak er brand uit in een horecagelegenheid in het centrum van de stad. Drie bewoners van het pand erboven konden zichzelf in veiligheid brengen... door naar buiten te klimmen en op een steiger te wachten. Daar werden ze door de brandweer van afgehaald. Ze zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Vanwege de lage voorraad bloed bij bloedbanken gaat Sankin op zoek naar nieuwe donoren. Volgens Sankin zijn er minder donaties gedaan dan waar is op gerekend. In Nederland zijn 320.000 bloeddonoren. Ze zullen worden gevraagd om vaker bloed te doneren. Het weer de komende uren nog droog en zonnig, maar vanuit het noordwesten raakt het bewolkt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen en stevig waaien. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog wat warmer blijft het wel droog en schijnt de zon geregeld.